7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie in Utrecht heeft 15 mensen opgepakt... omdat ze niet luisterden naar het verzoek van agenten om weg te gaan. Tientallen demonstranten hadden zich verzameld in Park Oog in Al... vlakbij de jaarbeurs, om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Die demonstratie was verboden. Ook in Wageningen werd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Ook die actie was verboden. Tientallen mensen zijn daar opgepakt. Ruim 100 protesterende boeren hebben vanmiddag een uur lang de toegang tot het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle geblokkeerd. Na een gesprek met de politie gingen de boeren weer naar huis. Eerder vandaag reden ze met ruim 100 trekkers naar het Zwolse politiebureau om massaal aangifte te doen tegen minister Schouten. De boeren zijn boos omdat de minister het eiwitgehalte in veevoer wil verlagen vanwege het stikstofbeleid. De boeren spreken van dierenmishandeling. In de haven van Rotterdam is brand uitgebroken in het ruim van een schip. Een bemanningslid raakte gewond en is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bulkcarrier die onder Liberiaanse vlag vaart. Het is niet duidelijk wat er precies in brand staat. Verschillende brandweerkorpsen en een drone zijn ingezet om de brand te bestrijden. Bewoners van de wijk Charloes krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Fidan Ekis en Renze Klamer gaan vanaf eind augustus een nieuwe dagelijkse talkshow presenteren. Tussen 7 en 8 uur s'avonds op NPO 1. Beiden bevestigen dat op Twitter. Het programma moet de opvolger worden van De Wereld Draait Door... dat in maart na 15 jaar is gestopt. Het nieuwe programma wordt net als DWDD gemaakt door BNM-VARA. De nieuwe talkshow wordt afwisselend uitgezonden met M. Dat programma van Caro en CRV was de afgelopen maanden ook al te zien op NPO 1. Het weer, het blijft bewolkt, soms is het regenachtig. Morgen waait het flink, vooral langs de kust en op het IJsselmeer.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 Mijn naam is Svetijn. Goedenavond. En ja... Eh, ik heb een verzoekplaatje. En die is afkomstig van eh, mijn collega Albert Jan Vos. En eh, hij wilde graag een nummer horen. uit, de, uit de gouden oude doos. En dat is Dusty Springfield en Some of Your Loving. Nou, hier is hij dan hoor. Dusty Springfield en Some of Your Loving. Springfield. En uh, lekker de we houden, aangevraagd door eh, Albert-Jan Vos, onze collega. En ja, we gaan verder met eh, Ruben Annick. En ja, wat heb je nou gedaan? Ik weet het niet. Blijf erbij tot 8 uur, en tot entertain uur. Je hebt tranen in je ogen, zie ze nu pas voor het eerst. is ze nog droger, maar dat hoeft ineens niet meer. Laatste tas in de kofferbak, één laatste blik naar mij. anders dan anderhalve meter bier. Ook lekker. <laughs> Op zijn tijd wel, hè? Nou, zeker als het zo warm is. Ja, heerlijk. Niks hey. lekker als een koude plas. Ja, ik moet, ik moet zeggen, ik heb het toch wel gemist, hoor. Afgelopen winter. Je biertje? Ja, nou ja, eh, niet zozeer... Eh, ja, de, gewoon het zonnetje en, en, en koude klets erbij en... Eh, Nee, maar ja goed, iedere tijd van het jaar heeft je charme weer. Ja, ja, zoals iedere leeftijd zijn charme heeft. Hè? Oh, oh, oh <laughs> Hey, ehm Dat is jouw nieuwe single. Anderhalve meter bier. Ja, lachen. Ja, hè? Hey, ja, hoe, hoe, kom je er eigenlijk op? Want is, hoe is het ontstaan? Ja, dat was eigenlijk een eh, telefonisch belletjes eh, ik was aan het bellen met Emiel Hartkamp. Die... Eh, die produceert eigenlijk 9 van de 10 eh, producten die ik uitbreng. En eh, ja, dat was eh, net in die periode dat we hoorden dat de cafés... Uh, Gesloten werden. ja, precies. Ja, de ene regel naar de andere regel kwam eruit. Dan binnen een half uur over het liedje klaar, weet je. Ja, ja, ja. Soms heb je dat. En het was eigenlijk gewoon ja, allemaal humor, maar lachen. Ja, ja. ja, wat toen nog gebeurde inderdaad. ja, ik, ik, ik, was toen ook eventjes nog op pad. En ja, ik ging even ergens naar binnen. Ik denk, we gaan even lekker wat eten en drinken. Ja. Ja, en toen kregen we te horen dat om zes uur de zaak dichtging. Want, ja. Bizarre, bizarre. Ja. En toen had ik eh, echt zoiets van, oh, ja. <laughs> en nu? Ja, dan kan je alleen... Van tevoren kon je dat alleen maar bedenken in een film. Ja, ja zoiets eh, ja, dat, dat, dat, overkomt je. Dat, uh, daar snap je helemaal niks van. Want dan denk je, wat is dit nou? Echt. Ja, en, en, het, en het ergste is nog... Dat waren twee jonge jongens. En die waren net begonnen, het restaurant. Ja, erg is dat dan, hè? En, en dat is, dat is heel, eh, heel zuur, inderdaad. Ja, ik maak het ook van dichtbij mee. Mijn, mijn, eh, mijn dochter heeft ook een restaurant met mijn schoonzoon. Ja. Ja, die zaten er ook zo voor. Die had ook net een nieuw restaurant eh, geopend. En ja, dat hebben ze ook maar een maand, anderhalve maand kunnen draaien. Ja. Wonderland ook. Ja, dat is heftig. Ja, dat is inderdaad dat je denkt van, jee, en nu? Ja, dat ik eh, mij ook wel even zorgen over maak, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. Ja, dat, eh, nee, dat, dat vond ik inderdaad echt zuur. Dat ik dacht van, nou ja, dit, dit, dit gaan die jongens nooit overleven. Nee, zijn ze er nog? Eh, ik durf het niet te zeggen. Ik, ik, ik, ik ben nog niet in de buurt geweest bij ze. Maar ja, binnenkort ga ik weer die kant op. Dus ja, dan ga ik eens, toch eens even kijken nemen of, of dat ze het inderdaad wel gered hebben of niet. Ja, nou ja, mede door eh, gewoon jouw belangstelling en daar weer lekker af te gaan eten. Ja. Dus gewoon, gewoon weer lekker bovenop komen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, sowieso. Ja, dat hoop ik voor iedereen natuurlijk. Ja, dat geldt voor de hele handel, joh. Ja. Wij, eh, ik heb ook geen kloten meer te doen vanaf uh, eh, een maand op mijn laatste optreden. Ja. ja ik heb nou een paar feestjes gehad. Weet, ik voel me dan ook niet helemaal... Hè, dus... Nee, het is, je, je bent niet in je ritme, laat ik het zo zeggen. Nee, ik had, ik, had, ik, vorige week ook een privéfeestje. En, dan dat was voor jullie ook in de buurt, hartstikke lieve mensen. Ja. En, eh, maar goed, het was, was mooi weer, het was warm. Ja, op, het moment dat ik begin te zingen, begint het, nou niet gewoon regenen, het lijkt weer de wereld vergeten. <laughs> dus wat krijgen dan? Dan staat er een heel klein teentje en dan enige is daar een, eh, een 80 man een heel klein teentje. Ja, ja, ja. ja. Ja, en dan moet, <laughs> dan moet je anderhalve meter afstand houden. Dat wordt lastig, hè? wat moet ik dan zeggen? Dames en heren, ik stop ermee, want eh, ik vind het eng. Ja, dat doe je ook niet. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik niet tenminste, weet je. Maar het, is, wel zo, als je dan later terugdenkt, denk ik, ja, jezus, wat, ja, het is, gaat het eh, allemaal over. Ik snap het toch niet helemaal, hoor. Want eh, een goed voorbeeld vind ik dan ook. Oma mag de kleindochter niet knuffelen, maar opa mag wel de hoeren. <laughs> Ja, inderdaad. Ja, maar waar eindigt dit, weet je? Ja, ja, ja. Ik vind het allemaal zo ja, het, is, het is allemaal een beetje krom inderdaad. Ja, iedereen dat wel hebben. Want je hoort ook steeds meer mensen zeggen, ja, maar je mag wel een olie buigen. Maar, eh, maar je mag niet... Eh, dus, ja, dat, dat begint nou heel erg te leven. Ik denk dat dat nog wel erger wordt de komende periode. Ja, ja, ja. Ja, en het, ja, het was de laatste persconferentie natuurlijk. Dus ja, eh, voor de rest hoeven we niks meer te verwachten eigenlijk. Nee, dat denk ik ook. Het is wel even zo. We gaan het eerst maar af aan. Afkijken ja. hoe het Ja. Nou ja, ik, ik, zeg het, eh, ik hoop dat het allemaal eh, ja, een beetje snel voorbij is. En eh, dat ze überhaupt heel snel wat vinden voor, de, voor de vaccinatie. Ik hoop het helemaal met jou, jongen. En dat we ja, weer een beetje immuun beginnen te worden voor alles. En dat we weer gewoon verder kunnen. Nou, zeg al wel, jongen. Voor alles en iedereen. Ja, toch? Ja, zeker weten. Ik ben het helemaal met je eens, jongen. hey, John. dat nummer is al een poosje uit. Ja, een week of dus, eh, ja, net voor eh, de laatste week voor juni, zeg maar, laatste week van mij. Ja, ja, ja. ja laatste week van mij inderdaad. Ja. Hey, en eh, ja, na die anderhalve meter bier, heb je al wat nieuwe plannen opgedaan in de tussentijd of niet? Ja, we zijn wel bezig. Ik heb uh, verschillende stukken heb ik al binnen van nieuw. dus we zijn alweer weer een selectie aan maken. We willen eigenlijk zo medio oktober met een nieuwe single komen weer. Ah, oké. Dus dat wordt, wordt weer een lekkere, een lekkere feestnummer of... Nou, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Dat is nou net een dingetje. Want, eh, ik heb ook een hele mooie broertje Belg erbij zitten. Ja, dat, eh, nou ja eh, dat, ken ik ook van je natuurlijk. Ja, maar, misschien moet ik ook... Ja, ik, dat, ligt er ook wel mijn gevoel, weet je. Ja, ja, ja. Die moet ik ook maar eens een keer doen. Ja. Nou ja, dat is ook totaal niet onbelangrijk natuurlijk. Nee. ik bedoel, je, moet, ja, je moet een beetje breed scala hebben, toch? Absoluut, absoluut. Ben ik helemaal met je eens, jongen. Ben ik met je Ja, ik bedoel, ja, je, altijd feest is leuk, maar ja, soms moet er ook wat, eh, wat serieus tussen zitten, toch? Ja, ik, ik heb alles zoiets van een lach en een traan. Dat vind ik wel, ja. past wel beste bij mij, weet je. Ja, ja, ja. Nou ja, eh, dat, past inderdaad bij je. Ja, maar dat vind ik ook... En dat is, eh, dat is ook hetgeen, ja, wat denk ik de meeste mensen gewend zijn van je. Ja, nou, dankjewel joh, dankjewel. Dus dat... Hé, hey, en, en ja, een eh, rare vraag misschien, maar eh, waren er nog optredens eh, gepland eigenlijk voor de coronacrisis of niet? Ja, maar dat, dat was juist verschrikkelijk. Dat, dat had ik gewoon over moeite mee. Ik zat ieder weekend zeg mevrouw, nou vanavond zou ik daar staan, zou ik daar staan, zou ik daar staan. Ja. En ik heb alleen maar annuleringen binnen, weet je. Ja. En een, pri een privéfeest, op bruiloft en zo, die mensen die wachten zo lang mogelijk. En dan toch weer, weet je, sorry, sorry, sorry. En dat, ja, dat, daar had ik wel het meeste moeite mee. Dat je alleen maar zat te slepen in je Alleen maar doorslepen, doorslepen, doorslepen. Ja, ja wat, eh, eh, zijn er nog wel uh, optredens zeg maar, die, die toen gepland waren... die ja, waarschijnlijk nu wel doorgaan nog? Nee, we hebben tot nu toe helemaal nog niks. Niet, ah, oké ja dus dat zeg ik. ik. enige waar ik zo af en toe is ook een beetje bij privéfeestjes, mensen thuis. Maar in de horeca is het gewoon heel erg moeilijk. Die mensen die, die durven ook niet echt te boeken. Nee, nee, nee. En dan is die oma met een kleinkind, bijvoorbeeld voorbeeld wat ik je net geef. Ja. Als, als ik ergens in de kroeg zit te zingen en, en, het is gezellig en ik ben in, de discotheek, zet ik van de week. En, en dan mag niemand meezingen. Ja, ja. Dat, dat, <laughs> ja inderdaad. Ja. Ja, dan moet je, eigenlijk moet je dan eh, dat je, ja, eigenlijk zoiets hebben van eh, dat je het weer mee hebt. En dat je buiten op het terras inderdaad kan... Eh, ja, maar dan moet je weer, dan ben je weer vergunningsplichtig, weet je. Dus ja. <laughs> het, is ook niet zo dat ieder, ieder, ieder doel van een groot terras nou, ja. buiten mag zetten. Want dan moet je eerst de toestemming hebben van de gemeente. Nou, en geloof mij, dat, dat, dat 9 van de 10 gemeentes in Nederland zeggen, nee, doen we even niet. Uh, ik, ik, weet wel dat de gemeenten in ieder geval een klein beetje flexibeler zijn eh, qua, uh, qua terrasruimtes en zo. Dus, dus dat het gelukkig is het dan ook nog een beetje dat je zegt van nou, eindelijk. Nee, daar ben ik ook alleen maar hartstikke blij om joh. Ja. Maar het is toch steeds zo, als je een ponymakertje neerzet of, een PA, weet je, met, met, met, met fluit, dan, moet, dan er toch weer vergunning komen. Ja, ja, ja klopt. Ja dus, dus ja, dat maakt het gewoon, eh, ja, dat maakt het allemaal best een beetje ingewikkeld op dit moment. Sorry, ik moest even... Eh, nee, dat geeft niks. Er komen betere tijden, joh. Daar gaan we. Nou ja, ik, ik verslikte <laughs> eigenlijk even. ja, ik, ik zei best niks. Ik denk, eh, ik kan wel een flauw rapje maken, maar dat doe ik niet. <laughs> nee, je wil niet. Hé, <laughs> hey, John, ik denk dat we hem eventjes gaan draaien. Die anderhalve meter bier. Ik ben jou ontzettend dankbaar. En ja, ik, ik hoop je toch gauw weer eh, te horen en te zien. Ja, wederzijds. En eh, desnoods, eh, ja, hier eventjes deze kant op de studio. Ja, dan kunnen we met de volgende single wat voor zo inplannen. Ja, toch? Daar ben ik er zeker. Ah, oké. Hou ik je aan. Lijkt me heel erg leuk. Ja, dat, dat, dat is zeker leuk. ik, wil, ik, wil, ik wil niet opscheppen, maar het is een, het is een, leuke studio. Nou, ik, kijk ernaar uit. Ah, oké. Okay. Hey we gaan hem draaien. Dankjewel, man. Ah, oké. Hey, als, als, als die wil trouwens hoor. Ik, ik, heb nou ruzie met de computer. Oh jee, ja, dat heb je wel eens. Ik tenminste wel. <laughs> ja, nou... Waar is, waar die tijd dat je gewoon eh, een plaatje in moest zetten? Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, dat, eh, dat komt altijd wel goed hoor. het, is even, het is even gewoon eh, puzzelen. Ja, misschien moet even rammelen. Ja, nou, kijk eens, dan komt hij al hoor. Hoe bezig man. Ja toch? het aanhouden wint hè? Heerlijk. Oké okay, John, hey, groetjes en een goed weekend. Dankjewel zo. Hoi hoi. Hoi. Hoi. De kroegen moesten alle deuren sluiten. Ze hadden maar een half uurtje tijd. Dus voor we het wisten stonden wij al buiten ik moet nog steeds betalen tot mijn spijt. En wat we met z'n allen toen niet wisten. Dat jullie blijven alle deuren dicht. Maar met zo'n kapje was het moeilijk drinken. Gelukkig kan dat ding van mijn gezicht. Heb jij een meter wie voor mij? Doe er een halve meter bij. Want dat heb ik zo gemist, dat weet je. dan heeft hij aan zijn haar te zien gedaan. Het was zo fijn wat mannen zonder kaarten, wat zenden op de bank te laten staan. Maar ach, je wil niet leven in een kooitje, voor schijnpapier naar twintig winkels gaan. Het leven, dat is eventjes een zooitje, wordt tijd dat al het heuren open jij een meter bier voor mij? Doe er een half. Johnny Romein en anderhalve meter bier.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 Once upon a song. Main attraction, couldn't buy a seat the celebrities, celebrities would die to meet. I've had every accolade bestowed on me, and so you see, if I never sing another song, it shouldn't bother. name If I never sing like you're above it all Everything I did, the world applauded Once upon a star Framed citations Hung on every wall Got a scrapbook full of quotes I can't recall it all There were times I felt the world me And so you see If I never sing another song It shouldn't bother me I've had my share of fame You know If I never sing an Sing Another Song. En als tweede was Solomon Burke. En Let Me Wrap My Arms Around You. En als laatste natuurlijk Maldon en Zoekmachine. En we gaan weer lekker eh, ja, een, een, een, hele nieuwe draaien. Ja, een bananenbootsong. En eh, dat allemaal van uh, eh, Chongara en Shaggy. We hebben zo nog een verzoekje. ja, dus we blijven nog even lekker bij. Tot 8 uur entertainer. to bang bang, Girl from near and far, I request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them I request me banana. Till I come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Till I come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Till I come and them no want go home. Me have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. a me go recommend no my banana Tranquilla mamacita hasta mañana So me duele, so me duele, so me duele, so me duele hey. And gala tell me say me banana sweet wow. Them say the length and size make them wait <laughs> You know see Girls from near and far I request me banana Me a the gal them banana farmer The whole of them a request me banana. They like come and them no one go home. Give them it one time, two time, them want more. They like come and them no one go home. Give them it three times, sometime them want four. They like come and them no one go. Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up before now ask direction. Them want come chill from me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say way. Me say way, me say way, me say way. Grab me banana, I tell me its way. Them say we, them say we, them say we. Say la vie. Girl from near and far, I request me banana. Me a the girl, them banana farmer. Do all of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, gyal a ring off me phone. Some gyal want keep it discreet. Them no want them man find out them a do it. Them a sneak out, tip to a pan fit. And y'all climb up for me banana tree. That's ah, how she do it. That's ah, how she do it. So she do it. So she do it. Grab me banana and skin up party. She said the shape and taste unique. Oh, me tell you why. Oh god, Girls from near and far request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana Daylight come and them no want go home Give them it one time, two time, them want more Daylight come and them no want go home Give them it three times, sometime them want four Daylight come and them no want go home hey, Me say day, me say day, me say day, me say day, me say day oh. Daylight come and them no want go home Night and day, gal a ring off me phone Me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, and now I go home. Night and day, girl, I ring phone. Zo, dat was hij dan. Tunkara en eh, Shaggy en de Banana Song. En uh, ja, we gaan een verzoekje doen. En dat verzoekje is uh, afkomstig van Willem. Willem, jij wilt een plaatje horen, Wolf Sanchez en Como Toe.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 En kom maar toe. En dat aangevraagd door Willem. Het volgende plaatje dat wordt aangevraagd door Federico. En Federico, leuk dat je luistert. Je wou een plaatje horen van Maras en I'm Yours. Hier is hij dan. Maras en I'm Yours.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 It cannot wait. tot 8 uur ben ik bij u met de leukste hits. Eh, ja, eventjes, ja, het is een heerlijk nummer, dus daarom laat ik hem eventjes lekker uitdraaien. Ja, gaan we doen. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook.